Kwetsbare kinderen komen daardoor in de knel, zegt hij. De baseert zich hierbij op de ervaringen in Denemarken. Daar werd de jeugdzorg een paar jaar geleden al de verantwoordelijkheid van de gemeente. In Denemarken kostte de overgehevelde zorg de eerste jaren juist meer geld. Pas na vier jaar was er een kleine besparing. Staatssecretaris Van Rijn zegt in een reactie dat de gemeenten zich al lang voorbereiden en nauw samenwerken. Hij vertrouwt erop dat de kwaliteit van de zorg op peil blijft. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa worden na de scheepsramp van donderdag nog steeds zo'n 150 mensen vermist. Sinds vanochtend zijn bij het scheepswrak op 50 meter diepte 83 doden geborgen. En daarmee komt het dodental op 194. Het schip zonk donderdag na een brand met aan boord zo'n 500 emigranten uit Eritrea. Van hen hebben 155 de ramp overleefd. Een jongen van negen uit Minneapolis is zonder ticket aan boord van een vliegtuig gestapt en naar Las Vegas gevlogen. Pas halverwege de vlucht kreeg het cabinepersoneel argwaan. De jongen was afgelopen donderdag naar de luchthaven van Minneapolis gegaan en kon zo langs de douane lopen. Beveiligers zagen hem over het hoofd. Daarna lukte het hem om zonder boardingpas het vliegtuig in te wandelen. Eenmaal in de lucht begon het cabinepersoneel te twijfelen... omdat de jongen niet op de lijst stond van kinderen die zonder begeleiding vliegen.